Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Israël wordt vanochtend op verschillende plekken gestaakt... om te eisen dat de regering een deal sluit met Hamas... om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Gisteravond gingen al massa's betogers de straat op in Tel Aviv, zag verslaggever Sander van Hoorn. Tienduizenden mensen hier in Tel Aviv, honderdduizenden zijn de schattingen verspreid over het hele land. En deze mensen willen een gevangenenruil, maar Benjamin Netanyahu, de premier, die lijkt voorlopig van geen wijken te weten, houdt vast aan zijn eisen voor zo'n ruil. Dit weekend werden zes lichamen van gijzelaars gevonden in de Gazastrook. Hun dood is voor de betogers opnieuw het bewijs dat de strategie van Netanyahu niet werkt. In Italië heeft een jongen van 17 zijn ouders en broertje doodgestoken. De slachtoffers werden allemaal gevonden in de slaapkamer van de jongen. Een paar uur eerder had het gezin nog de verjaardag van de vader gevierd. Volgens Italiaanse media heeft de jongen zelf de politie gebeld en later bekend. Het is onbekend wat er aan de moorden vooraf is gegaan. Een nieuw regenboogzebrapad in Appingedam, Groningen... is al voor de officiële opening beklad met hakenkruizen en beledigende teksten. Vrijdag werden de regenboogkleuren aangebracht. Een dag later kwamen de eerste meldingen binnen. De officiële opening van het zebrapad gaat wel gewoon door. Volgens de organisatie ziet iedereen dan meteen dat er nog steeds homohaat in onze maatschappij is de wc's op school zijn taboe bij leerlingen op basis- en middelbare scholen. De helft poept daar bijna nooit. Ze houden het liever op, maar dat leidt weer tot ernstige klachten... blijkt uit onderzoek van de Maag-Lever-Darm-Stichting. Ernstige verstopping is een, eh, ja, een klacht die dan echt kan voorkomen... en daardoor kunnen kinderen ook opnieuw incontinent raken voor ontlasting. Sommigen moeten hiervoor zelfs naar een dokter. Uit onderzoek blijkt dat kinderen de wc's vaak te vies vinden en daarom niet gaan. Er gaan natuurlijk tientallen tot honderden kinderen per dag naar zo'n wc. En de, schoonmaak komt s'avonds. Dat is te weinig. Daarom zouden ze dus vaker moeten worden worden schoongemaakt, vindt de Maagleverdarmstichting. Het weer nog, een warme dag met veel zon. Op sommige plekken is er kans op een bui. Vanmiddag kan daar vooral in het oosten en noorden ook onweer, hagel en harde wind bij zitten. Het wordt 24 tot 29 graden. ZFM, dit is even de hart van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp na een ongelukkige spoedreparatie bij Amsterdam Westpoort. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. A8 Zaanstad Amsterdam, 5 minuten extra reistijd bij Knoop het Koenplein. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en Knoop het Velsen, 10 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. De vertraging is maar liefst 35 minuten. Op de N203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Krommenie West en de A9, 2 kilometer file.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 om de Israëlische gijzelaars weer vrij te krijgen. Het grootste vliegveld van het land is dicht en veel fabrieken en bedrijven doen mee. Gisteren gingen al honderdduizenden mensen de straat op in Israël. Nederlanders gebruiken steeds minder vaak een condoom. Dat blijkt uit groot periodiek onderzoek naar seksuele gezondheid. Een van de oorzaken is dat jongeren nu online verkeerd worden geïnformeerd. De Britse minister van Cultuur pleit voor een transparanter systeem bij Ticketmaster. Bij de kaartverkoop van de reunieconcerten van Oasis...